En ook Thijssen met het NOS-journaal. De politie heeft in land een man aangehouden die zich ten onrechte uitgaf voor huisarts. Het OM verdenkt hem van het verrichten van medische handelingen zonder dat hij de vereiste papieren had. In maart deed een vrouw uit Arnhem aangifte tegen hem. De artsen hebben gezegd dat ze borstkanker had. Haar behandeling kostte 60.000 euro en later bleek dat zij helemaal geen kanker had. De kliniek van de neparts in Huizen wordt doorzocht, meldt Omroep Gelderland. De man die vorige week in België werd opgepakt in het onderzoek naar de bende van Nijvel was mogelijk chauffeur van de bende. Volgens Belgische media zou hij tegen een vriend hebben verteld dat hij bij bepaalde overvallen bendeleden rondreed. De bende van Nijvel pleegde begin jaren 80 een aantal zeer gewelddadige moorden, inbraken en overvallen. Hondenfokkers gaan het fokken van rashonden met extreme uiterlijke kenmerken aanpakken. Vanaf 1 juni komt er een verplichte DNA-test voor puppies. Dit Fairfok-keurmerk staat voor eerlijkheid en kwaliteit, schrijft Trouw. Zo'n 40% van de rashonden heeft door kruisingen met andere honden verborgen problemen. Nederlanders betalen massaal hun boetes niet. Vorig jaar moesten daarom 200.000 mensen voor de rechter verschijnen. Dat is bijna twee keer zoveel als in 2012. Vooral het aantal mensen dat een boete krijgt... is voor, voor het onverzekerd rijden in een auto is explosief gestegen, schrijft het AD. Rijkswaterstaat begint vandaag met het vervangen van de hectometerbordjes langs de snelwegen. Dat is eerder dan gepland. Op de bordjes komen de maximumsnelheden te staan. Sinds de verhoging van, het maximumsnel, van de maximumsnelheid naar 130 km per uur is daar veel onduidelijkheid over, omdat de bordjes niet werden aangepast. Het weer, droog en veel zon, een paar stapelwolken en het wordt 20 tot 23 graden. Morgen op veel plaatsen zomers warm, 25 graden, wel meer bewolking en later op de dag kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen nog op de A15 Gorkum-Rotterdam...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 Sigo en la carretera buscándote. Al final del camino te encontraré, aceleré. Pensando, imaginando Salgo de una curva sin darme cuenta. La aguja marca 140. Sigo en la carretera buscándote. Al final del camino te encontraré. ZFM Zandvoort, Henny van Petergem. Het programma in Zandvoortse Zaken. En ik spreek vandaag met Esther Kroon van Kroon En eh, dat is aan de Haltestraat nummer 55. Ja, eh, vertel eens eh, Esther, hoe lang heb je deze zaak al eigenlijk? Deze zaak is sinds 1947 in de familie. Is met, begonnen met mijn opa en oma. En toen mijn vader en moeder. En uiteindelijk ja, sta ik hier zo'n kleine 30 jaar eh, in. Nou, dat is wel heel lang, hè? Heel lang. <laughs> en eh, hoe, ben je er zo ingerold? Vanwege de familie? Hoe ging Vanwege dat? Vanwege mijn vader en moeder. Ik deed een opleiding eh, aan de middelbare school voor mode en kleding. En toen zeiden mijn ouders, nou, het is wel leuk als je de zaak met de tijd over wil nemen. Ik zeg, nou, dan moeten jullie eerst grondig verbouwen. Want in die oude hut ga ik niet staan. <laughs> Dus het zag er nou, anders uit vroeger? Ja, het zag er heel anders uit. En toen hebben ze grondig verbouwd en ben ik hier komen werken. Eerst heb ik een jaar eh, in de schoenen gewerkt. Mm. Om eh, ja, toch een beetje ervaring als verkoopster op te doen voor ik hier eh, instapte. Ja. Dus nou ja, toen was ik denk 23 dat ik hier, hier ben begonnen. Ja, en zeg maar de laatste 15 jaar als, eigenaar. Ja, en voor die tijd hadden je ouders dus deze zaak ook al. Was ook al een modezaak. Ja, het was altijd wel iets in mode. Maar mijn grootouders, zeg maar, die zijn begonnen met fournituren. En we zijn ook bekend geworden om het Venendaalse wolhuis. Ze verkochten Venendaalse wol. En de mensen gingen dan ons Venendaalse wolhuis noemen. Ja. Ja, en dus eh, dat is een bekende eh, naam. Is ja. Maar dat was niet de naam. Het heette eigenlijk altijd al Kroon. <laughs> Maar, en later is het Kroonmode geworden. Ja, nou, wat goed zeg. En je bent dus al ingerold, maar je wilde dus eerst een grondige verbouwing. <laughs> Ja. <laughs> Waarom? Omdat het wat minder eh, eruit zag toen of zo? Ja, ja, nu hebben we weer... Ik heb acht jaar geleden weer oh, verbouwd. ja. Dus je moet blijven... Hm. Ja, hoe heet het? vernieuwen. Vernieuwen. Dat je... En nu krijg ik straks dan ook een hele triumphwand met een heel uitgebreid uh, eh, BH's-assortiment. Eh, oh, dat is ook leuk. is een bekend merk, hè, Triumph? Ja, nou, ik ja. het al, maar het wordt dan... Eh, ik krijg een groter assortiment, dus meer ah. keus, meer... ja, leuk. <laughs> Ja, Goed. Ja, want je hebt zowel kleding als ja, ondermode, BH's en ja, wat nog meer allemaal. Pyjama's, nachthemden, badjas, mix en relax. Dus broeken met, met shirtjes corrigerend ondergoed, wat natuurlijk heel erg eh, hot is. Mm. En heren ondergoed. Oh, je hebt ook herenondergoed. ondergoed. Ja. Dus je hebt best een heel eh, breed assortiment, hè? Ja. En heb je ook een bepaalde lijn, zeg maar, van bepaalde merken? Wat je net zei, bijvoorbeeld van Triumph of ook andere merken? Caesar is... En Slokkie is dan eigenlijk wel eh, de hoofdmoot. Ja, dat zie ik altijd in de, in de krant als reclame, ja, advertenties. <laughs> En één gratis. Ja, dat is op het moment <laughs> twee, drie halen, twee betalen. Ja, zo is het, <laughs> ja. Twee plus één gratis. Ja, dat zijn wel leuke acties natuurlijk, hè. En dan eh, komt heel Zandvoort hier zijn onderbroek halen ik natuurlijk. Hoop het. Heb je daar ook nog uh, eh, bijvoorbeeld concurrentie met andere modezaken van Zandvoort? Eh, hoe zie je dat? Want jullie blijven toch altijd maar heel lang in de running natuurlijk. Ja, ja, concurrentie is goed, want dat houdt je wakker. En iedereen hij doet wel zijn eigen dingetje. Ja. Dus ja, echt concurrentie. Je moet natuurlijk veel winkels hebben om mensen naar Zandvoort te halen. Dat die hier komen winkelen. Ja. En dan moet ieder zijn eigen ja, doelgroep, zeg maar, uh, ja. Nou, zeker. hebben. En dat, dat is ook zo. Ja. Is is Esther, je had het ook over eh, doelgroepen. Welke doelgroep eh, ben je op gericht, zeg maar? Ja, ik ben toch wel vooral gericht op de wat oudere klant. Mhm. Dus zeg maar vanaf 40, 50 tot heel oud. <laughs> tot de dood ons ja, voor, ieder wat wils vanaf een jaar of 40. ja, dus wel wat oudere dames. Ja. En dat is ook een beetje een vaste klantenkring geworden hier in Zandvoort, denk ik. Ja, ik heb een hele vaste klantenkring van wat oudere ja, dames, ja. maar ook mannen. En ik wil me daarop richten, omdat er al heel veel is voor jongelui. Ja, ja in Zandvoort zijn heel veel modezaken voor jongeren. Voor jongeren, ja, tot maat uh, 2, 44. En ik ga echt door tot 6, 48. Ja, je hebt echt een eh, grotere, grotere Wat grotere vrouwen ook. Ja, maar dat is toch goed om te weten, dan ja. heb je de doelgroep. Hè? En je hebt ook hele moderne kleding allemaal, eh, leuke uh, eh, prints zag ik. De oudere vrouw wil ook steeds moderner gekleed. Dus het hoeft niet oudbollig of ouderlijk te zijn. Verpas is natuurlijk echt een heel mooi merk. Is wel iets duurder. Jensen is wat jonger. En ja, dan heb ik ook Setter, Setter Lady, Seidel en Cappuccino. Cappuccino is mijn nieuwe merk. Ja. Wat vind je daarvan? Ja, ja. Eh, wat, heb je daar allemaal in? Zal ik eens laten zien. Dit is echt maar echt allemaal verpas. Oh ja, dus dat, is verpas. wat. Eens even kijken. Ja. Er zit een verschil in, stijlen, die eh, type namen, merken? Eh, ja, dat kunnen de lezers natuurlijk, de luisteraars niet zien. Nee. <laughs> maar Cappuccino is wat een modernere prins en zo, hè? Ja. Dat is leuk, ja. Jeugdige. Eh. Ja, hele jeugdige felle kleuren met prins. Ja, En dat de, de... Dit is verpas. Ja, verpas is wat meer de, ja, wel de moderne kleding, kleuren. Maar dan meer met prins. Eh, of wat, hoe noem je dit? Die stijl is anders, hè? Meer grafische patronen, denk ik, of iets. Dat het, zou, eh, moet het voorstellen, een beetje met strepen en blokken. Ook, dit, ja, ja, dat is dan ook weer zo'n mooie eh, fotoprint. Dat is helemaal in, hè? Fotoprints, ja, palmbomen. tegenwoordig heel veel. heel veel mooie kleurtjes. En daar hebben we natuurlijk verschillende items in. Oh ja, wat leuk. Ja, met zebra's erop en gebouwen. Parijs of Londen, New York heb je aan. Ja, dat is wel leuk. Dan doe je dat altijd wat aan de winkel om te showen. Ja, Hier eh, natuurlijk. Een, maar ook omdat ik het zelf eh, <laughs> leuk vind. Ja, natuurlijk. Ja. ja, dan heb je een beetje van. En dan krijg je combinaties met vesten en broeken. En zo kom je dan tot een Leuk eh, geheel. Ja, dat is heel wel leuk. Ja, we doen altijd een soort rondje door de zaak. Daar zijn we eigenlijk nu zo mee bezig, hè? Ja. Dat je zo'n beetje de shirts en de merken showt. En eh, ja, wat hebben we dan als we zo verder doorlopen? Wat hebben we hier eh, zo'n beetje in de winkel? Ik zie ook vestjes bijvoorbeeld. Ja, veel eh, vesten. Vesten is natuurlijk altijd handig, omdat je dat weer aan en uit kan trekken. Ja, heel mooi. Zeker in het zo. Ja. Jasjes van Jensen. Trendscootje. heel veel shirts, heel veel printshirts met bloemen, fruit, heel kleurig nu ook een aanbieding met een rekje buiten ja, van 29,95. Ja, dat is leuk, hè? al die felle kleuren, prins. Veel, het is een hele fleurige mode voor de zomer. Ja, wat zijn de typische kleuren deze mode, deze zomer? rood, groen, abrikoos, zalm, zwart-wit, blauw-wit altijd en met felgeel. geel. Eh, bijvoorbeeld zwart met veel geel gecombineerd is ook... Eh, nou, mooi. Het is ook echt in, hè? Ja, Leuk. het is ook heel in. En ja, wat je zei, ja, die fotoprint. Moeilijk is het op de radio, omdat je het niet kan <laughs> laten zien, hè? We moeten en daarvoor naar de winkel komen. Ja. <laughs> dat maakt het wel boeiend, dat de mensen denken, ja, dat wil ik eens even bekijken. Al die mooie prints natuurlijk, hè? En speciale stofjes, die ja, kom ik ook tegen. En dit is dan het cappuccino. Ja, ja dat is een hele speciale lijn weer met, eh, voor de jeugd of het jongeren nee, niet echt de jeugd had je, maar de wat jongere dames. En hier komen we in de hoek met eh, underwear. Ondergoed. Vertel wat je, wat je daarin allemaal hebt. Ik heb een aanbieding heren. Eh, t-shirt, twee stuks voor 17,50. American t-shirts van Schiessen. Ik heb een hele Schiessen collectie nachthemden, pyjama's, en voor heren ook de shortama's en de pyjama's. Badjassen. Voor heren en dames. Slokkie ondergoed. Ja, nou, daar ben je ook bekend mee. 2 plus 1 gratis. krant inderdaad. Veel mensen zeggen, noemen me de slokkiewinkel. <laughs> Zo bekend ben je Beter dan het wolhuis. <laughs> de namen veranderen met eh, wat je verkoopt en ja. wat, eh, wat in de krant staat natuurlijk. <laughs> dus dat weet iedereen nu. Nou, je hebt ook allerlei soorten merken BH's, begrijp ik. Eh, Eén de merk, draaien en oh, dat wordt eerder helemaal uitgebreid met een nieuwe wand. Dan krijgen we een bredere collectie. En dat komt ook een groter assortiment. Als je komt links meteen die wand. Oh, de wand komt hier. Oh ja. Helemaal. Dan wordt het aanzicht eh, natuurlijk heel mooi. Ja. Mooi, ja, geweldig.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 Hoe doe je dat? Nou, meestal heb ik afspraken met modeagenten die dan met een collectie bij me komen. Dus zeg maar van verpas seidel, cappuccino. Daar kijk ik eerst wat ik leuk vind. En dan in overleg met de agent kijken we wat hier past. Wat voor mij, voor, specifiek voor mijn doelgroep, leuk is om in te kopen. Want ze komen met hele grote collecties. Daar moet je natuurlijk wel uit kiezen. Dus je gaat een beetje op je eigen smaak af. En een, een beetje advies van degene die daar al eh, een tijdje mee door het land trekt met zo'n collectie. Dan koop je dat in. Maar dat is wel al een half jaar van tevoren. Dus ik vind dat wel moeilijk. Maar ja, je laat je adviseren. Je weet dan wel wat de kleuren zijn die komen. En daarin zoek je dan je weg. Ja. En je luistert naar wat klanten graag willen. Nu de laatste twee jaar eh, heb ik een hele collectie winterjassen gehad. Van Jensen. Nou, dat bevalt goed. Er komen al mensen op terug. Mhm. Dus dat heb ik nu voor aankomende winter alweer ingekocht. Ja, je weet wat Want, je klanten willen onderhand een beetje. Ja, wat voor model en wat, ze, wat ze fijn vinden aan een jas. De ene wil graag een capuchon, de andere juist weer niet. Of rits of knopen. Zo ja. luister je naar de klant, je kijkt wat het modebeeld is. En zo koop je in. Ja, ja dus je denkt goed na nou, van nou, wat uh, zal hier gewild zijn. Ja. Misschien wel meer capuchons hier dan eh, bijvoorbeeld in Haarlem. Als je zo bij de zee woont, eh, is het altijd wel lekker. Om een beetje... Nou, het regent vaak in Nederland, dus dan is het lekker als je even een <laughs> capuchon op kan zetten. Hè? Dat je koep goed blijft. Ja, dat is heel logisch. <laughs> nou, je denkt goed met de mensen mee. En ja, dat is wel leuk om te horen, ja. En die inkopen eh, doe je dan. En de administratie, eh, wie doet dat? Dat doe ik ook zelf. Dat doe je ook allemaal zelf? Ja, één keer in de week ga ik even zitten. En dan schrijf ik alles in. Verkoop, uitgaven maak ik rond. En dan één keer in de drie maanden gaat het naar de boekhouder. Ja, nou wat En die rekent dan de, de btw, de belasting, alles uit voor mhm. mij. Ja. ja. dat heb je allemaal goed geregeld, hè? Nou, we hebben zo altijd aan het eind van het programma nog een eh, paar vragen. En dan eh, vraag ik altijd van eh, waarom zouden we hier onze kleding kopen? Ja, dat is een moeilijke vraag. <laughs> nou, omdat het een leuk assortiment is. Omdat een Zandvoorter op Zandvoort wil kopen. Ja, investering in de lokale economie natuurlijk, hè. En iedereen kent jou. Je, je kiest uit wat je, wat je mensen willen. Dat, dat klinkt ook wel goed natuurlijk. Hoe zie je jezelf over vijf jaar? nou, en zo. nog steeds hier. Ik hoop dan eh, in ieder geval veel meer BH's te gaan verkopen. Mhm. Dat ik daar dan de mensen goed eh, in kan adviseren. Ja, ik hoop dat het mogelijk is om nog eh, zeker nog vijf jaar mhm. door te gaan. Ja, en misschien kan je nog even het adres en telefoonnummer van de zaak noemen. KroonMode Haltstraat 55, in Zandvoort. Oké, en heb je ook een Facebook, hoorde ik? Vertel eens. Ja, ik heb een Facebookpagina, Kroonmode. En is het misschien wel leuk om naar aanleiding van dit interview... twee cadeaubonnen te verloten naar meer dan 100 likes. Oké, okay, dus als we allemaal een eh, like aanklikken op de Facebook, dan eh, komen we daarvoor in aanmerking. Van die leuke cadeaubonnen. Dan kunnen we hier iets leuks uitzoeken. Nou, dus kom allemaal naar deze winkel kijken ook. Het is echt gezellig. En eh, nou, hartelijk bedankt voor het interview. En de leuke aanbieding. Graag gedaan. Cross the barren to a to the sky just like a plane. this song. It's a song in Spanish. And this song it's about being thankful with God for what He did for us. To die on the cross, to give us salvation. And uh, the, the, the choir, it's, the chorus is very simple. It's very simple. It says, Gracias, gracias, gracias, Señor. And that means, Thank you, thank you, thank you, Lord. And it says, Gracias, mi Señor Jesús. And that means, Thank you, my Lord Jesus. So, I know we have different uh, languages, and now the only language we share all together is love. But we can share also another language. And uh, if you don't mind, I would love you to sing along with me. And it's very simple. It's very simple. It's just gracias, gracias, gracias, Señor. And that means thank you, thank you, thank you, Lord. How many? How many of you are thankful with God because of what He did? Can you lift your hands? Yeah. God is so great with us. God is so great with us. He's awesome. And we could sing along. What? Could you stand up a little bit? A little while Let's sing to the Lord, gracias. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Now we love to invite Ukia and welcome Gerard and Yanita to come to the front. I mean, God is doing awesome things, and God is gonna do even even more things, huge things. We God is looking for people that want to do His work, and those people they are always available to do God's work. And uh, this, this song is about gratitude. And you have gratitude in your heart when you keep in mind what He did for you. And I would love to sing along with them this song to say to God, thank you for everything what you did. And, I, and also you can you can hug each other. I mean, we are brothers and sisters. And uh, what what if we do that? Nothing bad would happen we can show our love all together. So let's hug each other or just put your hand in the other shoulder. And let's praise to God all together and to say thank you. Thank you for what you did. Thank you for what you're doing. Thank you for what you're gonna do. Oh, thank you, Jesus Christ. away. to die a horrible death on a cross, to pay for our sins, to pay for the things we should be responsible for, God. There's no greater love, no greater sacrifice, no greater mercy. And we're so thankful. God, may you be honored and glorified and praised as we sing to you tonight. You guys sing this with me. Your mercy saved me, mercy made me whole.